Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag staan de laatste onderhandelingen voor een migratiepact op de agenda voor de Europese Unie. Het is nu of nooit voor zo'n pact omdat in juni Europese verkiezingen zijn... en tijdens de campagne daarvoor niet wordt onderhandeld. Volgens EU-correspondent Kizia Hekster staat de druk er flink op. Omdat migratie bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ook een groot thema kunnen gaan worden. Net als bij de verkiezingen in Nederland. En de partijen die nu onderhandelen, die zijn ook geschrokken van de uitslag in Nederland. Ze denken de radicaal-rechtse partijen in het Europees Parlement. Die zouden wel eens heel groot kunnen gaan worden. De partij waar ook de PVV bij hoort bijvoorbeeld. Er wordt al jaren gesproken over migratieafspraken. In een plan uit 2020 er staat bijvoorbeeld dat er sneller een selectie moet worden gemaakt... tussen kansrijke en minder kansrijke asielzoekers. In Rotterdam is een kerk verwoest door een grote brand. Die kerk staat in een woonwijk. Het dak is ingestort, alleen een paar buitenmuren staan nog overeind. Niemand raakte gewond, maar het voorzorg moest de buren wel hun huis uit. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. En geld lenen van je ouders of opa en oma om een huis te kopen. Het gebeurt steeds vaker en klinkt natuurlijk top. Maar het zorgt ervoor dat de huizenprijzen stijgen. Omdat mensen met zo'n lening vaker boven de, de vraagprijs bieden, zegt de Nederlandse bank. In 2020 leenden meer dan 600.000 huishoudens geld van familie om een huis te kopen. En verkeersleiders, horecapersoneel, artiesten die kwamen optreden. Dat was allemaal uit de kast getrokken voor RKC Ajax gisteravond. En dat terwijl die wedstrijd nog maar 10 minuten duurde. De pot was eind september gestaakt nadat RKC-keeper Vasen na een botsing moest worden gereanimeerd op het veld. Het stond toen 2-3 en dat bleef het. Deze RKC-supporters kwamen ook voor 10 minuten voetbal opdagen. Ja, was zeker waard. Clubje stenen, hè? Het was voorbij voor de RR inderdaad de wedstrijd begon en ze fluiten bekend meteen af. Dus eh, ja. Hadden we echt niet willen missen, voor geen goud. Meent u dat? Ja, dat meen ik serieus, ja. Een mooie ambiance. De echte fans zijn er vandaag. Het is echt uniek, ja. Bij AZ-NEC een beetje hetzelfde verhaal. Die wedstrijd stond en bleef 1-2. En het weer nog. De dag begint behoorlijk fris. Pas op, het kan ook glad zijn. Ook hangt er op sommige plekken dichte mist. Overdag droog met af en toe wolken en af en toe zon. Bij 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar file rijden. Bijvoorbeeld op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Knoop het Lunette een kwartiertje extra reistijd. Verder de N203, eh, excuus, Alkmaar richting Amsterdam.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 Het gezondheidssysteem in Gaza staat op het punt om totaal in te storten... zegt WHO-baas Tedros in een statement. Gaza kan het zich niet veroorloven nog meer ziekenhuizen te verliezen, zegt Tedros. Jongeren lopen het grootste risico om een slaapstoornis over te houden... aan werk in ploegendiensten. Het effect is het grootst bij wisselende diensten en bij nachtdiensten. Bij een schietpartij op een universiteit in Las Vegas zijn drie doden gevallen. Eén gewonde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schutter zelf is doodgeschoten door de politie.